Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In het Brabantse Stamperschat is kort na middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is aangehouden. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen na de schietpartij. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De druk op president Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een democratische senator, Peter Welsh, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook Nancy Pelosi heeft haar twijfel uitgesproken. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is... en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. President Biden heeft vorige week zelf nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat... en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe, nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AFD zal het nieuwe Europa van soevereine naties zitting nemen in het Europees Parlement. Eerder werd de AFD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In de nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu acht fracties. Het verlies in blessuretijd van het Nederlands elftal heeft geleid tot grote teleurstelling bij Oranje-fans. De fanzone in Dortmund liep snel leeg na de verloren halve finale. Ook in Nederland gingen veel supporters die in cafés en op pleinen de wedstrijd hebben gekeken na het eindsignaal naar huis. In Dortmund zijn voorafgaand aan de wedstrijd enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans.